Citi-dijkers met het NOS Journaal. De politie in Iran zegt 500 mensen te hebben opgepakt... voor doorspelen van informatie aan de vijand. Volgens de Iraanse politie zou de informatie die was doorgegeven... zijn gebruikt bij het bombarderen van doelen in Iran. Waar en wanneer de arrestaties plaatsvonden is niet bekendgemaakt. De buitenlandministers van alle EU-landen bespreken of ze marineschepen sturen naar de straat van Hormuz. Volgens de Financial Times zou het gaan om de uitbreiding van een al bestaande missie die schepen beschermt. Eerder had president Trump al gezegd dat meerdere landen oorlogsschepen zouden sturen... om de zeestraat open te houden voor olieschepen. Duitsland is sceptisch over het sturen van schepen naar de straat van Hormuz. Volgens buitenlandminister Wadepoel is de enige oplossing... de beëindiging van de oorlog in het Midden-Oosten. Shorttrekker Sandra Velzenboer heeft opnieuw goud gepakt op de 500 meter bij de WK Shorttrack. Op de kortste shorttrekafstand is Velzenboer al jaren vrijwel niet te kloppen. En dat bewees ze ook nu weer. Selma Poutsma werd tweede en veroverde het zilver. Bij de mannen won Jens van het Woud zilver op de 1000 meter. De Olympisch kampioen eindigde als derde achter de Canadees William Danjinu en Rim Jong-un uit Zuid-Korea. Danjinu werd gedisqualificeerd waardoor Van het Woud als tweede eindigde. En in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo is de Paralympische Winterspelen officieel afgesloten. Tijdens de sluitingsceremonie werd de Nederlandse vlag gedragen door snowboardster Lisa Bunschoot de Vos en zitskier Jeroen Kampscheur. Hij won drie gouden medailles deze Spelen... waardoor Nederland op de negende plek eindigt in de medaillespiegel. En daarmee waren het de succesvolste Paralympische Spelen ooit voor Nederland. Het weer. Er trekken momenteel flinke buien over. Vannacht is het vaker droog, bij uiteindelijk een graad of vijf. Morgen kan er ook nog een flinke bui vallen... Maar het aantal neemt wel geleidelijk af.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 What did I do wrong? got you, you, you got you, you, you got you, got geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learned to trust, not run away.